Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bestuur van stadsdeel Zuidoost in Amsterdam roept het parlement op... om iemand anders dan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma... naar de nationale herdenking slavernijverleden te sturen. Die herdenking is op 1 juli. Bosma en de PVV spraken zich vorig jaar uit... tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden. Zelf zegt Bosma dat hij gewoon wil komen. De organisatie van het festival Graspop in België... heeft meerdere campingvelden ontruimd vanwege wateroverlast. Doordat het maar blijft regenen zijn tenten ondergelopen. Ook zijn een aantal festivalgangers onderkoeld geraakt. Voor de kampeerders die er al stonden... wordt een andere slaapplaats geregeld. Wie er nu nog naartoe gaat, moet zelf onderdak regelen. De optredens gaan wel gewoon door. In China zijn zeker 47 mensen omgekomen door noodweer. In de zuidelijke provincie Guangdong zijn al dagenlang overstromingen en modderstromen... die leiden tot veel schade. Het noodweer gaat ook nog wel even door, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Voor het komende etmaal is er ook slecht weer voorspeld... voor delen van China die noordelijker liggen. Dus er komt waarschijnlijk nog meer schade bij. Maar hoe zwaar die schade zal zijn, eh, dat zullen we de komende dagen merken. Eerder deze week werden al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd... toen twee rivieren overstroomden. 130.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. En vanavond neemt Nederland het in de tweede wedstrijd van het EK op tegen Frankrijk. Belangrijke vraag is natuurlijk of de Franse sterspeler Kylian Mbappé meedoet. Die brak eerder zijn neus. Je hoort commentator van zometeen Arman Asfaroglu. De kans dat Kylian Mbappé met gebroken neus in de basis gaat starten vanavond lijkt klein. Een plek op de bank is meer waarschijnlijk. En dus is dat een geluk voor het Nederlands elftal dat eh, tegen Polen al zag dat Lewandowski ontbrak. Nu ontbreekt Mbappé bij tegenstander Frankrijk. Wie weet kan Nederland daarvan profiteren in de tweede groepswedstrijd op dit EK. Wint Nederland, is het verzekerd van een plek in de achtste finales. De wedstrijd in Leipzig vanavond begint over twee uur.